Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam-West woedt brand in een café. Vanwege de grote rookontwikkeling zijn tientallen huizen en restaurants in de omgeving van het café aan de Sloterkade ontruimd. Het vuur is overgeslagen naar naastgelegen panden. Regionale omroepen melden dat er niemand ernstig gewond is geraakt. Macedonië zal niet langer de naam Alexander de Grote gebruiken voor zijn luchthaven in Skopje. Premier Zaev zei op het Wereld Economisch Forum in Davos dat dat een gebaar van goede wil is tegenover Griekenland. De landen hebben al jaren een conflict over de naam Macedonië, die volgens Griekenland bij de Griekse geschiedenis hoort, net als Alexander de Grote. Zondag demonstreerden nog bijna 100.000 Grieken tegen het gebruik van de naam Macedonië in Macedonië. De Britse goede doelenorganisatie The President's Club doekt zichzelf op. Vandaag werd bekend hoe de jaarlijkse benefietavond in een hotel in Londen verliep. De gasten waren topmannen in de Britse politiek, de bank- en de modewereld en de entertainmentindustrie. De ingehuurde vrouwen moesten strakke zwarte rokjes aan met bijpassend ondergoed en hoge hakken. Volgens een undercoverjournaliste van de Financial Times werden vrouwen op grote schaal aangerand. Zij zelf ook. De voormalige top van de failliete thuiszorgorganisatie Meavita wordt niet langer vervolgd voor wanbeleid. De 17 oud-bestuurders en toezichthouders betalen de vakbond FNV 65.000 euro en die ziet in ruil daarvoor af van een nieuwe rechtszaak. VVD-prominent Luc Hermans, die toezichthouder was bij Meavita, neemt ook deel aan de schikking. Het inhaalduel in de eredivisie tussen FC Utrecht en Feyenoord is geëindigd in 1-1. De wedstrijd was op 10 december afgelast vanwege de sneeuwval. Het weer, vanavond regen. Het front met forse rukwinden trekt de komende uren via het oosten weg. Morgen in het oosten nog wat regen, verder is het zo goed als droog.